Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Door de zware Amerika blijven overheidsgebouwen in Washington maandag dicht. De stad heeft nog altijd last van de hevige sneeuwval van afgelopen weekend. Het openbaar vervoer start heel beperkt weer op... en ook het vliegverkeer van en naar Washington heeft de komende dag nog veel last van het winterweer. In New York wordt het vliegverkeer wel weer langzaam opgestart. Bij de sneeuwstorm zijn zeker 20 mensen omgekomen, vooral door verkeersongelukken. De totale schade wordt geschat op een miljard euro. Adidas trekt zich terug als sponsor van de Internationale Atletiek Federatie IAAF, meldt de BBC. Het sportmerk trekt de stekker uit het contract vanwege de recente schandalen bij de Atletiekbond. Die loopt nu mogelijk tientallen miljoenen euro's mis. Het contract zou nog vier jaar duren. Adidas en de IAAF hebben nog niet gereageerd. De Atletiekbond ligt onder vuur vanwege corruptie en het negeren van dopinggebruik op grote schaal door vooral Russische atleten. In Portugal heeft de centrumrechtse De Sousa de presidentsverkiezingen gewonnen. De 67-jarige politicus en hoogleraar rechten was een van de tien kandidaten en kreeg ruim 52 van de stemmen. Hij krijgt te maken met een linkse regering die is aangetreden na de parlementsverkiezingen in oktober vorig jaar. De Sousa zei tijdens zijn campagne dat hij vooral wil werken aan het onderling vertrouwen in het land. In het noordoosten van Engeland zijn afgelopen weekend vier potvissen gestrand. Ze horen waarschijnlijk allemaal bij dezelfde groep. Een van de dieren spoelde vrijdag al aan. De andere drie werden zaterdag en zondag gevonden langs de oostkust van Engeland. Ze hebben het alle vier niet overleefd. Eerder deze maand spoelden er al vijf potvissen aan op Texel en zes op een Duits waddeneiland. Het weer, het is grijs en lokaal ook mistig bij een graad of 7.